Uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. PVV-voorman Geert Wilders zegt dat hij zijn cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed om verschillende redenen heeft afgeblazen. Wat voor hem onder meer zwaar woog was dat door zijn plan Nederlandse militairen in Afghanistan gevaar liepen door de Taliban te worden gedood. Wilders zei dat tegen de NOS tijdens een bijeenkomst in Antwerpen. Daar was hij op uitnodiging van Vlaams Belang, de partij van Flip de Winter. Wilders zei dat de beledigingen en bedreigingen aan zijn eigen adres niet de reden waren om de cartoonwedstrijd af te blazen, maar het algehele beeld dat was ontstaan. Bij steeds meer sportverenigingen mag niet meer worden gerookt in het bijzijn van kinderen. Volgens de Hartstichting waren er vorig jaar nog zo'n 150 clubs rookvrij. Nu zijn dat er ruim 570. Bij die sportclubs mag bijvoorbeeld op dagen dat er veel kinderen sporten niet langs de lijn worden gerookt. Op zondag, als de senioren spelen, mag het wel. Bij een paar honderd clubs mag helemaal niet meer worden gerookt. De Hartstichting zegt dat de grote stijging mede te danken is aan gemeenten... en aan de steun van vijf grote buitensportbonden. Dat zijn onder meer de KNVB en de Atletiekunie. Agenten hebben gisteren ondanks hun staking toch ingegrepen tijdens de voetbalwedstrijd Fortuna Sittard tegen FC Utrecht. Aanhangers van Utrecht trokken na afloop van de wedstrijd hekken om in de omgeving van het stadion en gooiden met stenen. Daarna raakten ze slaags met Fortuna supporters. Een steward zou gewond zijn geraakt. De agenten waren in verband met hun actie wel in de buurt. Ze volgden de wedstrijd daar via de tv. En in Zweden voert een meisje van 15 al twee weken actie door te spijbelen. Ze zit elke dag voor het parlementsgebouw in Stockholm en deelt flyers uit... waarin ze de politiek oproept om meer te doen om klimaatverandering te voorkomen. Ze stopt met haar actie na de parlementsverkiezingen. Die zijn volgende week zondag. Het weer, veel zon bij 20 tot 24 graden.